Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Kunnen we deze zomer op vakantie met een vaccinatiepaspoort? Minister De Jonge wil daar begin juni een knoop over doorrakken... want dan hebben we er in de zomervakantie nog eens aan. Een groen vinkje op je vaccinatiebewijs kan je krijgen na een coronaprik... of als je nog antistoffen hebt na een besmetting en na een negatieve test. Met dat bewijs zou je weer op vakantie of naar een festival kunnen gaan. In Frankrijk is een nieuwe klimaatwet aangenomen. Die wet moet zorgen dat er in 2030 40% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. Om dat voor elkaar te krijgen wordt de boel in Frankrijk strenger. Er moet binnenlands minder worden gevlogen, huurhuizen moeten beter worden geïsoleerd en terrasverwarmers worden verboden. Manchester City is de eerste finalist van de Champions League. De Engelsen wonnen met 2-0 van Paris Saint-Germain Onder meer omdat Neymar, de grote ster van de Fransen, niet thuis gaf. Hij kan niet overtuigen in de, deze wedstrijd. Zo'n goede voetballer, een, een stervoetballer die toch niet veel extra's heeft kunnen laten zien. Ook deze vrije trap gaat niet 1 meter over de goal, niet 2 meter, maar wel 5 meter. De andere grote man, Mbappé, zat geblesseerd op de bank. Vorige week werd het al 2-1 voor City. Chelsea en Real Madrid spelen vanavond om de andere finale plek. De wind is inmiddels een beetje gaan liggen, maar gisteren ging het behoorlijk tekeer. Dat merkte ook Michel. Hij had net de sleutel een nieuwe huis gekregen toen hij een harde klap hoorde... en zag dat het hele dak eraf was gewaaid. En toen begon het gelijk overal, eh, overal alle water te stromen. Dus dit dak is helemaal afgeschreven. Ook in de rest van het land kwamen meldingen binnen van gekantelde vrachtwagens... vallende bomen en rondvliegende dakpannen. Deze camping op de Veluwe werden de haringen nog even extra hard de grond ingehamerd. Het was eh, zeer stormachtig. Ik denk het eh, dak uh, waait eraf, maar de tent heeft ze goed gehouden. We hebben hier ook een kacheltje binnen, dus... Het is niet helemaal kamperen, maar ja, goed, zoals ze zeggen, glamping. Het weer, ja, wat minder wind dus vandaag. Er valt nog wel af en toe een bui met soms wat hagel of onweer erbij. Het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Maar een even grote groep vindt dat het daar voorlopig wel bij moet blijven, heeft de NOS laten onderzoeken. Het is 5 mei, de dag waarop Nederland de bevrijding van de Duitse bezetting viert. Bij Hotel de Wereld in Wageningen werd om middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Een vrouw uit Mali is bevallen van negen kinderen. Voor artsen kwam dat als een verrassing, want op de echo's waren er maar zeven baby's te zien. Het weer, opklaringen, maar soms ook een bij, Mogelijk zelfs met hagel of wat onweer.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 strength in days gone mad But I spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we grow old Give kids our bad advice Now I'm alone you went and left me with these sleepless nights You took my warmth and soul Left me with doubt and when you'll discover it's hard. You don't know how to carry on. Gone are the days of young, better run for cover when everything you love is lies. all night spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door tell you, if I tell you now.